Goedemiddag, ik ben Sid en dit is het nieuws van NOS op 3. Baudet zegt sorry voor zijn gedrag gisteren in de Tweede Kamer. Tijdens en na een debat dreigde hij Jesse Klaver van GroenLinks PvdA op zijn bek te slaan. Daarom moest hij vanochtend op het matje komen bij Kamervoorzitter Bosma. Baudet kwam uiteindelijk niet bij hem langs, maar belde Bosma vanochtend. Ik heb hem eh, gevraagd eh, te reflecteren op eh, zijn gedrag van gisteren. Hij heeft gezegd dat hij er spijt van heeft wat hij gisteren gezegd heeft. Hij stelt dat hij zich heeft laten meeslepen in eh, de felheid van het debat. Baudet heeft inmiddels in een bericht op X ook sorry gezegd... maar daarin ontkent hij wel dat hij het bedreigend bedoelde. Bosma gaat nog bij Klaver checken of hij er ook oké mee is. Er komen extra boa's om toezicht te houden in Ter Apel. Dat heeft de burgemeester daar gezegd. Het gaat volgens hem steeds vaker mis in het dorp. Dat komt door het overvolle aanmeldcentrum voor asielzoekers. Ook het aantal asielzoekers dat buiten slaapt zou zijn toegenomen... Een deel van de BOA's begint volgende week al. De Japanse maanlander, die sinds eind januari op de maan staat, is weer wakker. Het ding schakelt uit als het donker is. Maannachten duren zo'n twee weken en ze zijn ijskoud. En de Japanse ruimtevaartonderzoekers wisten niet of die daarna weer aan zou gaan. Maar nu heeft de maanlander nieuwe beelden naar aarde gestuurd. Waaraan moet een ideale burgemeester voldoen? Vaak heb je daar niet echt iets over te zeggen, maar dat is in Rotterdam nu wel het geval. Ahmed Abu Taleb kapt er na 15 jaar mee als burgemeester van de stad. Rotterdammers kunnen nu een vragenlijst invullen over een opvolger. Verslaggever Mark Hamer hielp een handje met die vragen. Moet het een hij of een zij zijn allereerst? Nou, misschien is een vrouw wel eens een keertje leuk. Het moet dus een vrouw zijn. En wat moet ze hebben? ballen. <laughs> ja. Zo ook even aan u. Rotterdam krijgt een nieuwe burgemeester. Ja. Hij of zij? Een hij. Denk oh, ik. U uh, bent het niet met elkaar eens? Nee, nou, we hebben wel vaker last van. <laughs> Voor de zomer hopen ze in Rotterdam te weten wie de nieuwe burgemeester wordt. Het weer, af en toe opklaringen, maar ook pittige buien. Vanmiddag kan er zelfs hagel en een klap onweer bij zitten. Het wordt maximaal 12 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Utrecht-Amsterdam 5 minuten vertraging bij Amsterdam Zuidoost. 10 minuten op de A10 Komplein eh, bij de knooppunt de Nieuwe Meer.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 De Tweede Kamer wil zo snel mogelijk weten of het klopt dat ook Nederlandse politici zich schuldig hebben gemaakt aan het tegen betaling verkondigen van pro-Russische standpunten. De website Voice of Europe zou daarin een grote rol hebben gespeeld. De werkzaamheden aan de Prinses Margriet-tunnel in de A7 duren een jaar langer dan eerder gedacht. Het werk is op zijn vroegst eind 2025 klaar. De werkzaamheden tussen Jouren en Sneek zijn veel complexer dan verwacht. Forum voor Democratie-leider Baudet zegt spijt te hebben van zijn uitspraken tegen GroenLinks PvdA-Kamerlid Klaver. Baudet zei gisteren dat hij Klaver op zijn bek wilde slaan na vragen over de jaarstukken van Forum.